Michel Koenen met het NOS-journaal. President Maduro van Venezuela... Op beelden die live op tv werden uitgezonden... is te zien dat de vrouw van Maduro schrikt en naar boven kijkt. De regie schakelt vervolgens weg naar de militairen. Niet veel later slaan er honderden op de vlucht. Maduro zei een paar uur later op tv dat een aantal daders al is opgepakt. Ze zouden extreemrechtse sympathieën hebben... en samenwerken met Colombia en de VS. De nieuwe uitbraak van ebola in Congo heeft mogelijk al aan 33 mensen het leven gekost. Bij 13 mensen is het dodelijke virus officieel vastgesteld. Drie van hen zijn al overleden. Maar mogelijk ligt het aantal ebola-doden dus nog veel hoger, zegt het Congolese ministerie van Gezondheid. Woensdag maakte de Wereldgezondheidsorganisatie de nieuwe uitbraak bekend... pas een week nadat het Afrikaanse land ebola vrij was verklaard. Feyenoord heeft voor het tweede jaar op rij de Johan Kruisschaal gewonnen. De bekerwinnaar speelde in Eindhoven met 0-0 gelijk tegen landskampioen PSV. ook in de verlenging werd niet gescoord, dus waren er penalties nodig. Die werden voor het eerst genomen volgens het ABBA-systeem en niet meer om en om. En Jordi Klaasie schoot voor Feyenoord de beslissende strafschop binnen. En Patrick Stewart gaat weer de rol spelen van de kale Captain Picard in Star Trek. Op Twitter schrijft de Brit dat hij 16 jaar geleden dacht dat het erop zat... maar dat hij aangenaam verrast was dat hij in de nieuwe serie de rol weer mag spelen. Het ziet uit, hij ziet ernaar uit om nieuwe dimensies met Jean-Luc Picard te verkennen. En wanneer de nieuwe serie van Star Trek uitkomt of hoe die gaat heten is nog niet bekend. Het weer nog, af en toe zon bij 23 tot lokaal 28 graden. Na het weekend komt de temperatuur weer boven de 30. Daarna wordt het koeler. Dit was het NOS Journaal.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 September song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 sur les murs. Je peux plus voir la vie des autres, même en peinture. Je suis pas là.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 对。